Toral Begens met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een actieplan. Een op de tien huishoudens in Nederland heeft problematische schulden. En een grote groep loopt het risico om in de schulden terecht te komen. Staatssecretaris van Sociale Zaken Van Ark gaat daarom met de gemeente praten over extra maatregelen. Ze komt met 40 actiepunten. Zo gaan incassokosten voor kleine boetes omlaag moeten ook lage boetes in termijnen betaald kunnen worden... en moeten iemand schulden in één keer bij dezelfde rechter worden behandeld. Verder komt er een incassoregister waar alleen bona fide incassobureaus voor in aanmerking komen. Het overleg tussen minister Wiebes en Groningen over het versterken van huizen in het aardbevingsgebied is vastgelopen. De provincie, de gemeentes en maatschappelijke organisaties hebben het overleg opgeschort. De partijen kunnen het niet eens worden over het versterken van bijna 1600 huizen in Appingedam, Delfzijl, Ten Boer en Overschil. De regio vindt dat die snel moeten worden aangepakt, maar Wiebes wil eerst een onderzoek afwachten naar de gevolgen van het afbouwen van de gasproductie. In een technische school in Ede woedt een zeer grote brand. Er zijn meerdere brandweerwagens uitgerukt om te blussen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De brand brak rond 11 uur afgelopen avond uit... in het gebouw van opleidingsinstituut ROVC op bedrijventerrein Frankeneng. Zondag brak op dat terrein in Ede ook al een zeer grote brand uit. Amelanders willen een eigen veerdienst gaan opzetten tussen het eiland en Holwert. Vijf ondernemers op Ameland hebben daarvoor een stichting opgericht. Ze hopen dat met een eigen veerdienst de tarieven in de toekomst niet omhoog zullen schieten... en dat de belangen van de eilandbewoners voorop komen te staan. De huidige concessie van rederij Wagenborg loopt in 2029 af.